Eh, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Verbied smartphones voor kinderen onder de 14. Die oproep doet een groep van ruim 1400 artsen, deskundigen en wetenschappers. Ook vinden ze dat kinderen onder de 16 niet op social media zouden mogen. Want, zeggen ze, schermen en scrollen zorgt voor een hoop ellende. Bijziendheid, dat is denk ik waar iedereen het ook regelmatig over leest. Ook bijvoorbeeld dat nou, kinderen slecht te slapen als we het hebben over mentale gezondheid. We merken ook dat bijvoorbeeld baby's, peuters achter een scherm worden neergezet. Het is belangrijk dat we ons jeugd beschermen. Er is een brandbrief aan Politiek Den Haag geschreven. Die wordt ook door de ouders van 30.000 kinderen gesteund. Verzekeraar Unive is helemaal klaar met gesjoemel met scooterverzekeringen. Jongeren zetten die op naam van hun ouders omdat de premie dan goedkoper is, maar dat is fraude. Volgens Unive is het niet lastig om die op te sporen. Op onze website kun je premieberekeningen doen. En eh, we zien dat eh, een jongere probeert een, eh, of een premieberekening doet. En binnen één tot twee dagen zien we eigenlijk op hetzelfde adres, dezelfde kenmerken, maar iemand uit andere leeftijd de verzekering afsluiten. En dat is toch wel voor ons het vermoeden dat er, ja, dat er iets aan de hand is. Unive waarschuwt dat je niet verzekerd bent voor de schade die je als jongere rijdt op naam van je ouders. Ze roepen iedereen op om eerlijk te zijn bij het afsluiten van een scooterverzekering moeten staan in de trein terwijl je even verderop allemaal lege rode stoelen ziet. Die ergernis komt als het goed is binnenkort wat minder vaak voor. De NS gaat in bijna 200 sprinters een stuk van de eerste klas eruit slopen. Verslaggever Josephine Trehi pakte net de trein en zag meteen waarom. Net aangekomen op eh, station Zoetermeer. Ehm, zitten we hier in de eerste klas waar eh, we de enige zijn. Ja, we zitten hier helemaal alleen en dat is precies het punt eigenlijk. We zien sinds corona eigenlijk dat er steeds minder mensen zakelijk of naar hun werk met de trein reizen. En ja, dat zien we vooral terug in de eerste klas van de sprinters. Dat daar nou, heel veel lege stoelen zitten. Dus we gaan vanaf vandaag gaan we 190 sprinters, ongeveer de helft, gaan we in de eerste klas een deel daarvan ombouwen naar tweede klas. En dat betekent dat mensen met een tweede klaskaartje meer kans hebben dat ze kunnen zitten. Bij de intercity treinen verandert er voorlopig niks. En het weer nog. Veel wind en in het binnenland vanmiddag buien. Later zijn die er vooral in het noordwesten. Op andere plekken blijft het vandaag droog. En zijn er ook opklaringen met zon. En het wordt max 16 tot 19 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog een paar plekken waar het echt langzamer rijdt... maar op de meeste plekken kun je goed merken dat de spits alweer aan het oplossen is. Op de A10 nog wel file voor de Koentunnel richting het zuiden. Een kwartiertje vertraging vanaf de afrit Volendam. En ook op de A2 Utrecht-Amsterdam wordt langzamer gereden...